Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke corona-uitbraak op de hotelschool in Maastricht. 103 eerstejaarsstudenten die op de campus wonen zijn afgelopen maand positief getest op corona. Waarschijnlijk komt dat vanwege een feestje tijdens de intro vorige maand. De school is maar even met de praktijklessen gestopt en geeft de lessen nu online. De studenten die besmet zijn zitten in quarantaine. Dat lijkt te werken, want de afgelopen week werden er nog maar zes studenten positief getest. De hoogste bazen van de politie gaan praten met agenten na onrust binnen het korps over racisme. Veel agenten vinden dat dat niet stevig genoeg wordt aangepakt. Vijf Rotterdamse agenten die meerdere racistische WhatsAppjes stuurden... kregen alleen maar een boze brief van hun baas. Deze politiechef zegt dat er wordt gepraat met agenten die er bezorgd over zijn. Daar eh, zullen wij ook eh, binnenkort een gesprek mee hebben, samen met de korpsleiding... En ook met de politiechef van Rotterdam, Fred Westerbeek, zullen wij samen met die netwerken een gesprek hebben komende week. Investeerders op de huizenmarkt hebben nog nooit zoveel woningen gekocht als afgelopen jaar, meldt tv-programma Kassa. Van de huizen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam ging 34% naar mensen die er zelf niet gingen wonen. En Leo Thor uit Burgersoe in Arnhem moet het wat rustiger aan gaan doen. Hij was het afgelopen jaar namelijk wel erg succesvol. Hij verwekte maar liefst vijf jongen bij twee verschillende vrouwen. En dat vonden ze daar voorlopig wel even genoeg. Vandaag is hij geopereerd om nog meer nieuwe welpjes te voorkomen. Voor de dierenarts is het ook niet iets wat hij iedere dag doet. So it's the same as uh, we do it with humans and um, the operation worked well. It's the first time in, 30, in this 35 years I'm a veterinarian up here. I do this operation on lions. Leo Thor moet nog wel even herstellen, maar volgens de dierentuin kan dat prima nu er geen publiek welkom is.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 The name of the ship was a Billy of tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Seen had been two weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.